Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoog bezoek vandaag in Nederland. De Oekraïense president Zelensky is gisteren aangekomen op Schiphol... en sliep vannacht waarschijnlijk in Den Haag. Het is voor het eerst sinds de oorlog dat hij in Nederland is. Volgens deskundige Bob Deen heeft Zelensky een duidelijk doel met zijn bezoek. Hij komt hier natuurlijk met een wens voor meer wapens... maar ook als erkenning dat Nederland heel veel heeft geleverd. Ten tweede Den Haag, heel symbolisch, stad van recht en vrede. Eh, hij zal ongetwijfeld hameren op het belang van gerechtigheid. Eh, ook herstelbetalingen, nou, dat deze Russische agressie niet onbestraft mag blijven. Zelensky geeft vandaag in Den Haag een speech... en heeft waarschijnlijk ook nog een ontmoeting met premier Rutte. De verwachting is dat hij tijdens de dodenherdenking alweer is vertrokken. Medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn gaan voorlopig weer aan het werk. Ze staakten sinds vorige week omdat ze het niet eens konden worden over een nieuwe CAO. AH gaat nu weer om tafel met de vakbonden en ze verwachten er snel uit te komen. De Amerikaanse oud-president Trump heeft in de rechtbank onder Ede verklaard... dat hij een schrijfster niet heeft verkracht. Die vrouw zegt dat Trump dat wel heeft gedaan in de jaren 90... in een paskamer van een huis. Daar is volgens Trump niks van waar. Hij noemde de beschuldigingen gisteren belachelijk. Volgende week geeft een jury een oordeel over de zaak. En de Noorse spits Erling Haaland kan maar niet stoppen met scoren. Sinds gisteren heeft hij een nieuw record te pakken. 35 goals dus, nu al. En het worden er misschien nog wel meer, want er zijn nog vijf wedstrijden te spelen. Zijn club Manchester City won gisteren trouwens ook met 3-0 en staat bovenaan in Engeland. Krijg je nog het weer? Het wordt overal een lekker zonnig en warm dagje vandaag. In het noorden wordt het zo'n 18 graden en in het zuiden 23. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de snelwegen prima doorrijden momenteel. Alleen de N208 is dicht van Haarlem naar Sassenheim tussen Lisse en Sassenheim Centrum.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 De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft in de rechtbank onder Ede verklaard... dat hij schrijfster E. Jean Carroll niet heeft verkracht. Dat zou zijn gebeurd in de jaren 90 in een warenhuis in New York. De stakingen bij de distributies en Albert Heijn zijn voorlopig van de baan.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 Little doctor. Where your brother is hanging to, Because the girls are talking, the girls are talking. y'all need to know this, that we'll straight up go to your business. So if you're gonna come, you better come with it. If you ain't swinging, just put your tongue in it. Oh. Some of y'all be killing me, thinking you got powers like Austin, but you're more like Mini-Me. And when you finally get your blood flowing, it be looking like a pinky with a glove on it don't want the girl to talk And you don't want your feelings hurt Cause if you do, that girl just gon' go spreading the word Girls, all about that Why you thinking that it's all about you?